Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft twee hooggeplaatste functionarissen ontslagen... die in de afzettingsprocedure tegen president Trump hebben getuigd. Het gaat om Oekraïne-adviseur Vindman van de Nationale Veiligheidsraad... en EU-ambassadeur Sandland. Beide waren getuigen van een telefoongesprek... waarin Trump zijn Oekraïense collega Zelensky onder druk zette... om een onderzoek in te stellen naar de democraat Joe Biden... die in de race is om presidentskandidaat te worden. Ingewijden zeggen dat er nog meer functionarissen hun baan kunnen verliezen... omdat ze niet loyaal zouden zijn aan Trump. Nederland is op de vingers getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... vanwege misstanden op Sint Maarten. Een zwakbegaafde man zit er al ruim een maand in voorarrest... in een politiecel voor mishandeling van zijn moeder... terwijl dat hooguit tien dagen mag duren. Het OM op Sint Maarten zegt dat de man behandeld moet worden maar dat daar geen voorzieningen voor zijn op het eiland. Sint Maarten ligt al langer onder vuur vanwege mensenrechten schendingen. Treinreizigers kunnen de komende week in de Randstad de ochtend- en avondspits beter mijden. Dat adviseren ProRail en NS. ProRail begint vandaag met werkzaamheden rond station Leiden Centraal. Daardoor rijden er in de hele Randstad minder treinen en worden op sommige trajecten bussen ingezet. De reizigers moeten in de Randstad rekening houden met overvolle treinen. Volgende week zondag moeten de werkzaamheden rond Leiden klaar zijn. De tv-reclames bij de publieke omroep worden sinds 1 januari ondertiteld. Volgens de Ster is dat belangrijk voor ongeveer anderhalf miljoen doven en slechthorenden in Nederland. ondertitels zijn op te roepen via teletextpagina 888. Het weer,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 know por favor. Seagulls. Oh, I'll search relentlessly Won't stop until I see Seven seagulls You guys just need to hear this amazing new beat that's happening. Some days fine, I need to feel fine. Nighttime, sunset sunshine, the dark was all mine.